Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De fusie tussen ThyssenKrupp is rond. Dat heeft ThyssenKrupp bekendgemaakt. Gisterochtend stemde de ondernemingsraad van Tata Steel al in met de fusie. Uiteindelijk zullen daar 400 banen verdwijnen via natuurlijk verloop. De mededingingsautoriteiten moeten nog akkoord gaan met de fusie van Tata Steel en ThyssenKrupp. Er zijn grote inschattingsfouten gemaakt bij de begeleiding van de man die vorig jaar in de Amsterdamse metro een willekeurige passagier doodstak. Ziekenhuis AMC, de reclassering en het Openbaar Ministerie zijn tekortgeschoten, melden AT5 en de Volkskrant. De man had helemaal niet op de psychiatrische afdeling van het AMC geplaatst mogen worden. En ook was het ziekenhuis niet in staat om te beoordelen of het veilig genoeg was om de man met onbegeleid verlof te sturen. Waterleidingbedrijven vragen mensen om deze dagen beter op hun watergebruik te letten. Vitens hoopt dat mensen water besparen op piekmomenten, s ochtends tot 9 uur en s avonds tot 10 uur. PWN in Noord-Holland vraagt inwoners om niet meer de tuin te sproeien of in bad te gaan. President Trump gaat bij zijn ontmoeting volgende maand met president Poetin de mogelijke Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen bespreken. Trump, Trump en Poetin zien elkaar op 16 juli in Helsinki, hun eerste afzonderlijke ontmoeting. Ik zal daar alles met Poetin bespreken, zegt Trump tegen journalisten. Ook de conflicten in Syrië en Oekraïne zullen volgens Trump ter sprake komen. Bjorn Kuipers gaat de achtste finale tussen Spanje en Rusland fluiten. Die wedstrijd is morgenmiddag om 4 uur Nederlandse tijd in Moskou. Voor Kuipers wordt het een derde wedstrijd op het WK. Het weer, helder met vandaag veel zon en nauwelijks bewolking. Aan zee ongeveer 26 graden en in het zuiden 30. Morgen opnieuw zomers en mogelijk een gaatje koeler. na morgen wordt het weer iets warmer en blijft het zonnig.